Het protest volgt op de zelfverbranding van een jonge journalist. Die plaatste vlak voor zijn daad een video op internet... waarin hij de Tunesiërs oproept om te demonstreren tegen de overheid... die grote problemen als werkloosheid en armoede laat bestaan. Op de Waal is een aanvaring geweest met drie schepen. In de buurt van Brakel botsten een containerschip en een duwboot... met bakken vol kolen tegen elkaar... en vervolgens ramden een tanker de duwbakken. Hoe dat kwam is nog niet duidelijk. Er is niemand gewond geraakt. De schepen zijn naar de haven van Gorkum begeleid. De burgemeester van Stichtse Vecht is overleden. Mark Witteman was al lange tijd ziek. Afgelopen zomer legde hij zijn taken neer... nadat hij een waarnemend burgemeester had ingewerkt. Hij was sinds 2015 voor de PvdA burgemeester van Stichtse Vecht... een samenvoeging van Breukelen, Loenen en Maarsen. Mark Witteman was 57 jaar. In de VS is een jongetje van acht uit Guatemala gestorven... dat werd vastgehouden door de Amerikaanse grenspolitie... Hij had in een ziekenhuis medicijnen tegen griep gekregen... maar hij overleed daar later toch. Waaraan is niet duidelijk. De Amerikaanse grenspolitie heeft beloofd... een onafhankelijk en grondig onderzoek te in te stellen. Eerder deze maand stierf in een Amerikaans detentiecentrum... al een meisje van zeven uit Guatemala. Bij een ongeluk met twee koetsen zijn in het zuiden van Duitsland... twintig mensen gewond geraakt. De koetsen hadden elk tien mensen aan boord... voor een kerstuitstapje in een dorp bij de Oostenrijkse grens... Toen de paarden bij een spoorwegovergang moesten stoppen... botste de achterste koets op de voorste en sloeg om. Er zijn twee zwaar gewonden, onder wie een koetsier. Het weer vannacht bewolkt en wat motregen. In Limburg kans op lichte vorst.